Volgens de burgemeesters zijn er een boel drugsmoorden in Amsterdam en Rotterdam. En krijgt dit langzamerhand Italiaanse trekken. Ze willen dat er meer versterking komt bij de politie en het OM. Ook moeten er volgens hen betere anti-witwaswetten komen. Boeren van actiegroep Farmers Defence Force gaan volgende week niet massaal naar Den Haag om te protesteren. Volgens de voorzitter willen ze op een andere manier duidelijk maken dat ze tegen de stikstofplannen van het kabinet zijn. We gaan eerst de landbouw een statement afgeven en één eh, een verenigd front vormen Daarbij willen we ook eh, flink wat grote bedrijven aan laten sluiten, flink wat fondsen verwerven, zodat we juridische strijd met eh, de staat aan kunnen binden. Ook nou, gaan ze kleinere acties houden, zoals gisteren gebeurde bij het treinstation van Lichtenvoorde. Toen werd het spoor een tijdje geblokkeerd. Agractie, een andere boerenprotestgroep, heeft volgende week woensdag wel een grote demonstratie in Den Haag afgekondigd. Een goedkoop avondje voor bezoekers van het Sterrenmuziekfeest in Waalwijk. Het festival had een nieuw betalingssysteem, maar dat werkte voor geen meter. Mensen konden betalen met een QR-code, maar omdat de scanapparaten kuren vertoonden... besloot de organisatie om de drank maar gratis weg te geven. En Netflix komt met een reality-versie van deze serie. Ja, Squid Game. Hè. Eh, voor wie de serie gezien heeft, je vraag je natuurlijk af... hoe dan loopt het dan met jou af zoals de spelers in de serie? Nou, dat is niet het idee. 456 echte spelers strijden tegen elkaar. Niet voor hun leven, maar voor wel, wel voor zo'n 4,3 miljoen euro. Iedereen vanaf 21 jaar die Engels spreekt... en in 2023 vier weken vrij kan maken, mag zich inschrijven. Eerder deze week liet de maker van de serie al los dat seizoen 2 eraan komt. Het weer goed smeren vandaag op deze zonnige en warme dag. 21 graden aan zee, 28 in Limburg. Morgen opnieuw veel zon, later op de dag wat meer wolken en 21 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Het is vrij rustig op de weg. Je kunt bijna overal moeiteloos doorrijden, behalve op de A10, de ring van Amsterdam. Bij afrit Amsterdam-Buitenveldert is namelijk een ongeluk gebeurd waardoor één rijstrook dicht is. Hou rekening met 10 minuten vertraging vanaf Osdorp. En tot zover de verkeersinformatie. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn benen gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp.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 ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of via Ziggo kanaal 40. En via internet op www.zfm-live.nl mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. the home. macerate because I always do. My train, I'm certain, left the station just when it was two. I must have read the morning paper going into town. And having gotten through the editorial dragging through the business of the day was well within its usual frame. The day before you my front door at 8 o'clock or so And stopped along the way to buy some Chinese food to go I'm sure I had my dinner watching something on TV There's not, I think, a single episode without aim The day before you came And turning out the light I must have yawned and cuddled up for yet another night And rattling on the roof I must have heard the sound of rain The day before you Ik ben vandaag begonnen met Home of the Blues van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 Gezond eten is lekker. Pluspunt organiseert dinsdag 28 juni van 2 tot 4 uur... in samenwerking met Oppeppers van Kennemerhart... een gezellige en informatieve bijeenkomst over gezond eten. Deze bijeenkomst is gratis en inclusief een proeverij en een bingo. Voorafgaand melden is wel noodzakelijk en kan via 023 5740330 of 5740330. De locatie op Peppers Juttershart, burgemeester Nawijnlaan 102. En ik ga door met Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man. ESPN. de instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. De instrumentale band The Ventures werd in 1958 in Tacoma, bij Seattle...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 Rock'n'roll, surf, country, blues, enka en j-pop. Speciaal voor Japan easy listening, filmmelodieën en hits van tv-series, waaronder het welbekende Hawaii 5 -0. Van de Ventures werd in de periode 1960-2010 124 studioalbums en meer dan 40 live registraties en talloze compilatiealbums uitgebracht. Ze inspireren gitaargroepen in alle werelddelen... waaronder de bekende surfband uit de geschiedenis, de Beach Boys... en veel Nederlandse indoorrockgroepen. In 2008 is de band opgenomen in de Rock and Roll of Fame. Hier zijn de Ventures met Hawaii 5 -0. shoulder to cry on, or just a hand to hold. When you're having trouble sleeping, babe, I will be your pillow. Just count on me, babe. I will never let you fall. Just close your eyes now. And into my arms you'll float. hey babe. And I'll be running to your door. And if you need a shelter, to hide in from the pouring rain. Let me be your towel then. again Danny Vera met Hold On To Me. Op 26 april deed de rechtbank Noord-Holland uitspraak in de zaak van de stichting Duinbehoud tegen de verleende natuurvergunning voor circuit Zandvoort. De rechter besloot deze vergunning in stand te houden. Natuurorganisatie gaat in hoger beroep. Een belangrijke motivatie voor de stichting Duinbehoud is hiervoor is de toename van de stikstofuitstoot door het circuit. Met de komst van de Formule 1 races naar Zandvoort. De oorzaak hiervan is dat Formule 1 racewagens rijden zonder katalysator en met hoge snelheden. Dit veroorzaakt een enorme hoge stikstofdepositie op het naastliggende natuurgebied, meldt de organisatie. En ik ga door met de T-set, She Like Weeds. know luistert naar het leukste radiostation van Nederland. got your Dixie, darling, a banjo that's always in tune. Please sing a song for us, play your guitar. There isn't one. take the hand of a girl called Brody who thought your performance was cool. Tune in, turn on, stop that in your tracks so the voice softly singing about some fool on the hill. Please sing a song for us, play your guitar Dit was de Continental Uptight Band met Please Sing a Song for Us. Schrijversatelier. Aan de slag met creatieve schrijfopdrachten rond thema's als steun, hoop en kracht. Meer info en aanmelden administratie at herstelacademie.org op telefoonnummer 06 337 94 06 337 35 694. En het is vrijdag 17, 24 en 1, 8, 15 en 22 juli van half 11 tot half 1. En de locatie? Pluspunt. En de volgende is The Bee Gees, First of May. Christmas trees were tall We used to laugh while others used to play Don't ask me why The time has passed us by Someone else moved in from far Christmas trees are small and you don't ask the time of. de meeste energie als je 10 kilometer fietst. het met 15 km per uur of met 25 km per uur. Met 25 km per uur, zegt Albert Smits, inspanningspsycholoog en eigenaar van Albert WOT... een bedrijf van trainingsbegeleiding voor topsporters en dan vooral fietsers... vermogen, energie is kracht maal snelheid, zegt hij. Een fietser krijgt te maken met de rolweerstand en de luchtweerstand... De rolweerstand gaat over de banden op de weg en hoe harder je gaat, hoe kleiner de rolweerstand wordt. Maar het is vooral de luchtweerstand die van belang is, bij de energie die geleverd moet worden. Met het oplopen van de snelheid neemt de luchtweerstand kwadratisch toe. Als de fiets en fietser samen 60 kilo wegen, is de totaal geleverde energie over 10 kilometer afstand met een snelheid van 15 km per uur 71.287 joule rekent Smit voor. Bij 25 km per uur is dat 156.164 joule. Bijna 2,2 keer zoveel energie dus. Het maakt overigens wel uit hoe je op de fiets zit. Wie diep voorovergebogen zit, ondervindt minder luchtwrijving dan wie rechtop zit. Het kan zijn dat 10 km met 15 km per uur rechtop zitten op de fiets meer vermogen eist dan 10 km met 25 km per uur voorover zitten. De Dijk is een Nederlandse band die Nederlandse popmuziek maakt. De Amsterdamse band werd in 1981 opgericht naar de Amsterdamse Zeedijk genoemd. Elementen uit de soul, blues en rock werden tot een eigen geluid gecombineerd. De groep bracht meer dan 20 albums uit. De Dijk kwam voort uit Stampij, uit in 1975 opgerichte funkgroep uit Zaandam. Er was weinig belangstelling voor de muziek van deze band en die na zeven jaar de stekker uittrok. In 1981 richtten oud-leden en broers Hans en Huub van der Lubbe de popgroep De Dijk op. Voor hun eerste optreden, op 1 oktober in hetzelfde jaar, was De Dijk openingsact van Rijnmond van het Groenewoud in Paradiso. Eind 1987 ontving de band de Zilver Harp, de prijs voor een veelbelovende Nederlandse artiesten. In 1993 werd de band bekroond met een gouden harp. De onderscheiding voor grote verdiensten voor de Nederlandse lichte muziek. Op 14 februari 2005 werd aan de dijk de Edison Oeuvreprijs toegekend. In 2006 werd het 25-jarige bestaan gevierd met de optreden in Ahoy in Rotterdam. Een cd en een dvd en een verrassingsoptreden in Paradiso. Zanger Huub van der Lubbe heeft besloten om na 2022 te stoppen met de dijk. Hij wil andere dingen gaan doen. De band, de muziek, het publiek hebben hem alles gebracht waar hij ooit van droomde, zegt de zanger. Maar het is wat hem betreft tijd voor iets nieuws, nu dat nog kan.